Eerst een Klomp met het NOS-journaal. Nabestaanden geven vaker toestemming voor orgaandonatie... sinds de nieuwe donorwet 2,5 jaar geleden is ingegaan. Dat blijkt uit een analyse van Trouw met cijfers van de Transplantatiestichting. Door de nieuwe wet staan alle volwassenen die geen keuze doorgeven... automatisch in het donorregister met de opmerking geen bezwaar. dat maakt het voor familie makkelijker om ermee in te stemmen. Een arts van het Radboud UMC zegt tegen de krant dat het voor nabestaanden duidelijker is... en dat ze minder belast worden op een moeilijk moment. De Amerikaanse regering heeft vijf Chinese bedrijven en een onderzoeksinstituut op een zwarte lijst gezet. Daarom mag er geen handel meer gedreven worden met de organisatie. Aanleiding voor de maatregel is de Chinese ballon die een week geleden over de VS vloog... en daarna werd neergehaald door de Amerikaanse luchtmacht. Volgens Washington hingen er antennes aan die ballon waarmee China communicatie kon verzamelen. China ontkent dat het een spionageballon was. Het dodental in de aardbevingsgebieden in Turkije en Syrië is gisteren opgelopen tot ruim 23.500 mensen. Er zijn ook tienduizenden gewonden. Toch worden er ook nog mensen gered. Zo haalde het Nederlandse reddingsteam gisteren een jongetje van acht onder het puin vandaan. De ploeg heeft in Turkije inmiddels 12 overlevenden gered. Er worden nog steeds twee Nederlanders vermist. Eén van hen leeft nog, maar diegene ligt onder het puin. In de Eredivisie heeft AZ gisteravond een ruime overwinning geboekt op Excelsior. In Alkmaar werd het maar liefst 5-0. Door de winst is AZ minstens twee dagen koploper van de Eredivisie. Zondag kan Feyenoord daar weer langskomen als de Rotterdammers minimaal een punt pakken op bezoek bij Heerenveen. Het weer, vannacht bewolkt, hier en daar kans op wat regen. Het is afgekoeld naar een graad of 4. Morgen overdag dus veel bewolking.